uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen voormalig bestuursvoorzitter Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale. Volgens de officier van justitie is omkoping en verduistering bewezen. Mullenkamp zou onder meer onterechte declaraties hebben ingediend, zichzelf te veel pensioen hebben gegeven, steekpenningen hebben aangenomen en mijnheid hebben gepleegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Hij werd in 2009 door Rochdale ontslagen. De Amsterdamse woningcorporatie leed toen miljoenen euro's verlies. Koningin Maxima breekt het staatsbezoek van China voortijdig af vanwege haar nierbekkenontsteking. Ze komt vanavond terug naar Nederland en zal dan worden opgenomen in het Bronnovo ziekenhuis in Den Haag, meldt de RVD. Koning Willem-Alexander blijft in China en zal het programma van het staatsbezoek vervolgen. Minister Ploemen gaat onderzoeken of ze iets kan doen tegen de export van speciaal getrainde honden naar Israël. Het gaat om dieren die kunnen worden ingezet om burgers te bijten bij ongeregeldheden. Ploemen gaat in gesprek met een bedrijf dat al 23 jaar honden levert aan Israël. D66, PvdA en de SP maken zich zorgen over de bijthonden. Volgens de SP worden ze gebruikt als wapen om het Palestijnse volk te onderdrukken. Partijen als de VVD en de kleine christelijke partijen vinden de hele discussie onzin. De twee autobranden in Oost-Knollendam van afgelopen nacht zijn aangestoken. Dat heeft burgemeester Tange van Wormerland gezegd op een persconferentie. De auto's waren van de lokale GroenLinks-fractievoorzitter van Wormer en van zijn vrouw. Mogelijk heeft de actie iets te maken met de mogelijke komst van asielzoekers naar de gemeente. Geplande informatieavond daarover gaat vanavond gewoon door. Het weer vanavond en vannacht in het noorden helder en kans op mist. In het zuiden lokaal kans op regen. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen. In het noorden eerst nog af en toe wat zon. En het wordt 12 tot 17 graden. Dit ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is tot nu toe een vrij normale avondspits in de Randstad, maar er zijn wel problemen met de Kaagbrug op de A44. Dit zijn de files met eh, minstens 5 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes 9 kilometer. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij knooppunt Hodendrecht 3. En richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht ook nog 6 kilometer. De A9 Alkmaar-Diemen tussen Batuverdorp en de afrit AMC 8. De A10 Zuid tussen Geuzenveld en Knoop het Amstel 8. De A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden 5 kilometer vanwege een kapotte vrachtauto. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Prins Klausplein en de afrit Berkel en Roderijs 9. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 4. A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden 6. A44 Den Haag-Amsterdam bij Kaagdorp 4 kilometer omdat de Kaagbrug niet meer eh, naar beneden wil. En daardoor ook veel vertraging vanuit Amsterdam, 5 kilometer. Het advies is voorlopig om via de A4 te rijden.